Verschillende delen van de noordelijke provincie Aceh zijn onbereikbaar geworden voor noodhulp... omdat tientallen bruggen zijn verwoest. De gouverneur vreest dat er door dreigende hongersnood nog veel meer doden zullen vallen. Hulporganisaties roepen de regering al dagenlang op om de nationale noodtoestand uit te roepen... zodat lokale overheden makkelijker aan noodfondsen kunnen komen. Maar president Prabowo weigert dat. De Oekraïense president Zelensky gaat maandag naar Londen. Hij heeft daarna gesprekken met de Franse president Macron... de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. Ze zullen het vooral hebben over de Amerikaanse poging om een einde te maken aan de Russische invasie van Oekraïne. In Florida was er de afgelopen dagen al overleg tussen Amerikaanse en Oekraïense diplomaten. Zelensky zegt dat hij contact heeft gehad met beide teams. De gesprekken waren volgens hem constructief, maar hij zei niet of er iets is bereikt. Gisteren kwamen de teams al wel met een gezamenlijke conclusie... dat alles afhangt van Ruslands bereidheid om vrede te sluiten. Het Nederlands elftal speelt alle groepswedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman had liever in Mexico gespeeld... maar de FIFA heeft dus anders besloten. De eerste wedstrijd is op 14 juni in Dallas tegen Japan. Daarna volgt een duel met de winnaar van de Europese play-offs in Houston... en het derde groepsduel met Tunesië is in Kansas City. Het weer, ook vanavond komen er nog buien voor, maar vannacht is het lange tijd droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden.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 Why you got me dancing on my own? Pick up the ok Napolitan, This is intense radio. Global House Vibes with DJ Malzo. italiano. Ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tu fa l'american, tu fa l'american. Fa la fa l'american. me non c'è sta niente fa Ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american fa l'american no podemos decir adiós a la memoria de nuestra canción, porque el amor que te he dado, el amor que te di, quiso jugar a matar, quiso jugar a morir y tu esperanza se vistió de mí Feel your path of dream.